De politie heeft vier aanvallers doodgeschoten. De vijfde is opgepakt. Er is nog niets bekendgemaakt over het motief van de mannen. Indonesië heeft de laatste tijd veel te maken met extremistisch geweld. Op het eiland Java zijn de afgelopen week bomaanslagen gepleegd op kerken en een politiebureau. Of er een verband is tussen de zwaarteaanval en de bomaanslagen is niet duidelijk. De ontmoeting in juni tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Amerikaanse president Trump staat op losse schroeven. Noord-Korea twijfelt zolang de VS het einde eist van het Noord-Koreaanse kernprogramma. In een verklaring noemt het land president Trump een mislukte president als hij in de voetsporen van zijn voetgangers, voorgangers treedt. Gisteren blies Noord-Korea al ontmoeting af met Zuid-Korea. De bezwaren van ondernemers die vonden dat ze een te hoge bijdrage voor hun privékilometers moesten betalen zijn afgewezen. Bijna 200 ondernemers maakten bezwaar tegen het vaste percentage dat de Belastingdienst hanteert voor wie geen kilometerregistratie bijhoudt. Ze vonden dat bedrag veel te hoog. De Hoge Raad oordeelde vorig jaar dat beroep mogelijk was... op voorwaarde van een goede onderbouwing van het aantal kilometers dat ze privé hadden gereden. De Belastingdienst vindt nu de gegevens die ze hebben aangeleverd niet overtuigend. Staatsbosbeheer maakt zich zorgen over de veiligheid van boswachters. De natuurorganisatie wil daarom dat alle boswachters pepperspray mogen dragen. Ze mogen al handboeien en binnenkort ook een wapenstok bij zich hebben. Matthijs van Nieuwkerk gaat twee nieuwe tv-programma's presenteren bij de NPO. Ook blijft hij de presentator van De Wereld Door. Een van de nieuwe programma's is vanaf september elke zaterdagavond te zien op NPO 1. In het andere programma staan boeken centraal.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 vandaag James Cotrial live gast in deze uitzending. Ik mag weer even wat zeggen op de live stream van hem op Instagram. Ik denk dat er een hoop mensen na vanavond toch weer wat weten hoe de Nederlandse taal in elkaar zit. Dus dat is altijd heel erg leuk. Ehm, dit waren de Aspen Games, ik zei het al. En zij zijn studiogasten, want dat zal niet lang meer duren. Want over een, denk ik, een drie tot vier weken... dan zitten hier twee leden van deze band in de studio... om over het werk wat ze tot dan toe hebben gemaakt. En dit was het laatste werk wat ze hebben uitgebracht. Wasted heet het eh, nummer. En dan is het eh, nog niet eh, helemaal op. Want volgende week hebben we ook alweer live muziek. En dat is van Lilith Merlot uit Rotterdam. Dus wat dat er gaat, eh, gaat het ook helemaal goed komen. En zijn er dan nog meer studiogasten? Jawel, want als het goed is op 31 mei... gaan een beetje hotsknots door het verhaal heen... hebben we Total Seclusion. Komt er dan ook nog live muziek? Er is al een lijntje gelegd. En dat is een dame die in eh, de Grote Prijs van Nederland heeft meegedaan. Verena Ward. Die ga je straks nog horen. Nu eerst tijd voor P2. Met haar nieuwe single. En daarachter hoor je Greenfield met het laatste single wat ze hebben gedaan. En dan ga ik weer naar James eh, zwaaien en vragen of hij dan zo direct nog voor het derde blok nog wil gaan eh, spelen. Maar dat is zo, zo dadelijk. Eerst dus nu de nieuwe single van P2. Vorige week uitgebracht. Het nummer dat heet Give Me Glass. glass to make a third or fourth eye disappear. Give me a glass to see myself less in the world. this mountain ain't that steep. Walk into the sun, so put your glasses on. I know that it's blinding, but I've just begun. What are you doing? What are you doing to me? When I look at you, darling, I just can't believe that I'm such a lucky man. Because you are a dream, I want to make this dream come true want to travel the world, wake up in funny places, wake up looking for clothes. Cause we're actually naked. To travel around without a destination. Just you plus me, the perfect combination. Take the risk, jump into the deep. Let's climb this mountain cause it ain't that steep. Walk into the sun, so put your glasses on. I know that it's blinding, we have just begun. Let's just take the risk, cause there ain't no risk to take. Oh, it's pretty clear to me that we're gonna make this work. With you walking through the streets, with your hands in those of mine. I'm never gonna let you slip, cause babe, you are divine. Let's just take the risk, jump into the deep. Let's climb this mountain cause it ain't that steep. Walk into the sun, so put your glasses on. I know that it's blinding, we've just begun. Let's just take the risk, jump into the deep. Let's climb this mountain cause it ain't that steep. Walk into the sun, so put your glasses on. think about a future with me and you. Just think about a future with you and me. I'll have your love. Yeah. Nog een van de, eh, de, muzikanten die hier in de buurt uh, woont. Dan heb ik het over Koen Alvarez Wintels. Want eh, die woont alleen maar hier het pad af. En dan komt hij hier gewoon de studio in lopen. Greenfield was dat met Carina en Chris. met, samen met Neil en Marieke, geloof ik. Die ook mee heeft gespeeld op de cagon. En dat is een leuk verhaal van Marcus. Hè? Marieke, de cagoniste van Greenfield. Kennen we toch? Ja, ja dat is goed. <laughs> dat is helemaal... Goed, goed, goed. Um, we gaan eh, weer even naar eh, de andere kant van eh, het gedeelte waar James klaar zit. James, are you ready for the last session of two songs? Time is flying. I can't believe we're on the song five and six. Well, this song is called uh, So Nice. And it's about waking up next to the person you love and giving them a kiss. Big, heavy topic. <laughs> This day has just begun. And I feel like somehow I've already won. And I tell you why. I wake up next to you, kiss your face, then get on with the things I've got to do. And it feels so nice, so nice. It feels so nice. I'd like to kiss you twice. Would it be alright with you? wanna overstep the mark, but I'm gonna stay here with you. Cause there's only one like you. There is only one that makes me feel the way you do. So take my hand, we'll run away. Never look back, you know you'll be alright. I say, oh, oh, and take my hand, we'll run away. Don't ever look back, you know you'll be alright. Alright now. Cause we've been here before. Now we've both been waiting on something a little bit more, more than a smile. It only lasts a while. I wanna see every single one of your teeth when your lips pop all the while because you look so nice. Won't you glance in my direction and give your loving and your affection to me? With me, but let's not move too fast. I really want this to last. Cause there's only one like you. There is only one that makes me feel, makes me feel the way you do. And so take my hand, we'll run. Never look back, you know you'll be alright. I say, oh, oh, and take my hand, we'll run away. Don't ever look back, you know you'll be alright. Well, I'm starting to really fall in love with you. If I said forever, my baby, oh yeah, yeah, yeah. Well, my darling, how? Would that sound to you? Take my hand and run away. Hey, never look back, you know you'll be alright. I say, oh, oh, and take my hand, we'll run away. Never look back, you know you'll be alright. You'll be alright now. You'll be alright now. You'll be alright, you'll be alright with me with me. You'll be alright. You'll be alright. Mm-hmm. Yeah. <laughs> yeah, yeah. All right. So, my last song for today is a song called The Devil. Um, if you have enjoyed listening, please go to my website, uh, jamescottrell.com, or James Cottrell on Instagram, or YouTube, or Google, or any of that, and uh, you will find me, and I would love to hear what you think. So, this is a song called The Devil. This is my sad song for the evening. <clears throat> and it feels like the devil is playing with my soul. It feels like the devil, yeah, is taking control. Whoa, he's under my skin. in a daydream like a feather in the sky. Lost in confusion from another life. Caught inside a moment, drifting on by. Filled with empty desire. And as the fears keep on burning, haunting my thoughts, I start to feel because it feels like the devil is playing the difference between day and night. Lost when I'm left, I'm alone when I'm right. Walking the same streets that I've walked before, but they don't look the same. Because it feels like the colors have drained from the walls and it's all turned because it feels like the devil is playing with my soul. skin. Val. Thank you. <laughs> For me, it's uh, on my right shoulder, the angel. Yeah. And on my left shoulder, the devil. Thank That <laughs> was, right. that was fun. Yeah, that was fun. And it was also a nice song. Thank you. All right. Uh, that's James Cottrell. He will go back to the States. One more day in the Netherlands. And then he will go back. And after a week, he will come back to Europe. And then he will uh, play some more uh, music here in Europe. And also here in the Netherlands. In September, he will come back and he will return. Eh, dat was eh, James Cotrial. Eh, wij verder met de muziek hier bij ZFM. Oftewel Alternative FM. En dit nummer is een ode aan alle grote... of eigenlijk een tribute aan alle jaren 70 helden... die Ludovic maar kon vinden. De Cynical Snake. My cynical snake, you shed your skin. after. I walk away after I suffer. Keep suffering. I walk away after. I walk away. Banden was dit. En eh, dat nummer dat heet Bouw Dieper. Daarvoor hoorde je Cynical Snake van Ludovic. En nu weer tijd eh, voor Bourbon Avenue en Fighting With My Thoughts. die hier eh, wil komen is eh, Verena Ward. En eh, dit nummer is Nobody Else. 13 mei heeft zij in de finale gestaan van de Grote Prijs van Nederland. En uiteindelijk heeft ze het niet gewonnen. Maar dat verschaft ons toch gewoon wel de plicht om deze dame hier te vragen. zeer bekend in Rotterdam sowieso. Maar ook als recensent onder andere van de PopUnie. Goh, laat ik dat ook nog wel eens in mijn vrije tijd nog een beetje doen. Eh, heeft dat eh, toch nog een eh, gemeenschappelijke band tussen Word en deze jongen hier. Maar goed, er ligt al een lijntje met Rotterdam. Bourbon Avenue komt daar ook vandaan. Fighting with my thoughts. En dan een band uit Utrecht, maar de bij de heren... Ik zou bijna zeggen dames, maar de heren komen uit Brabant. Zijn hier ook geweest in, in onze studio indie bandje en ze heet Gifter. En dit is hun nieuwste werk. Behind the way it was, the way it's gonna be. Last goodbye to all familiar things. One step stop hier vandaan. Ja, Verlinie was dat. Eh, ze hebben voor het laatst hebben ze ook nog even wat eh, van zich eh, laten horen. Tijdens Record Store Day, dat ligt alweer bijna vier weken achter ons. Drie weken geleden was dat. toen hebben ze onder andere een optreden gedaan in Nijmegen. Dus hou het in de gaten, want Verlinie is gewoon nog bezig. Maar wel op de achtergrond. Gifter heeft ook een nieuwe single uitgebracht. Dat eh, nummer dat heet Moving On. Dan zijn we toegekomen aan weer een nieuwe single. Maar dat heeft een reden. Want eh, ja, het is morgen zover. Want dan tussen 4 en 7 gaat eh, Chris Kikic... en hij is de grote man achter Kitchenette... Eh, zijn EP Berserkia presenteren. Dus eh, dat eh, gebeurt in Sinetol. Dat is in Amsterdam-Noord. In de Tolstraat heet het, geloof ik. Dat is aan de andere kant van de ei. Als de ponten het tenminste nog een beetje netjes doen. Want dat moet je ook nog maar afwachten. Maar hij heeft, zoals gezegd, een nieuwe ehm, single. Die vooruitlopend dus op die EP ook te horen zal zijn. En dat nummer, dat ga je nu horen. Dat nummer dat heet Trick Deck. Bill eh, staat hier eh, flink eh, te stampen. Wie is Bill? Dat is Bill Gates. Bill Gates en de computers binnen CFM. Ja, het gaat heel erg leuk worden. Want ik, ik, het dreigt weer allemaal een beetje <laughs> vast te gaan lopen met alles wat ik hier in heb. Het was uh, Kitchenette, uh, Almere, Amsterdam. Daar komt de band vandaan. En zo zie je maar weer dat alles uit allerlei windstreken komt. Eh, de bevestiging is binnen Willemijn de Boer. 21 juni hier live in de studio. Dus dat wordt, de, ja, dat wordt dus volgende maand sowieso dus nog een live optreden hier eh, bij uh, eh, ZFM Zandvoort. In het programma Alternative FM. Ehm, en zoals gezegd proberen we dus ook Verena Ward te strikken. Dat zal dan ook ergens volgende maand zijn beslag moeten gaan krijgen. Maar eerst krijgen we nog eh, volgende week eh, Lilith Merlot in de studio hier op 24 mei. Dan eh, is het even geduld blazen, want volgens mij hebben we dan op... ik dacht 31 mei, ja, ja zeker, hebben wij studiogasten in de personen van Total Seclusion. Dat is dus uh, met de muziek. Want ja, die jongens die houden van stevig materiaal. 7 juni staat er nog helemaal niks. Maar 14 juni dan hebben we de Aspen Games ook een uh, studiobezoek. En dan gaan we het hebben over het materiaal wat deze sponsorband allemaal heeft uitgebracht. En een eh, van de, eh, de mensen die... nou ja, ze zullen met z'n tweeën komen. Niet de hele band, want dat is niet nodig. En dan dus een week later komt Willemijn met akoestische gitaar gewapend hier naar de studio. Dus leukigheid is dat zij haar... een debuut-EP heeft laten masteren door een ex-CFM-medewerker, namelijk Jeffrey de Gans. Ja, dat is wel heel erg eh, grappig, want uh, Jeff en Edwin, dat zijn de gezworen kameraden. Vroeger hebben ze nogal eh, een beetje de watertoren op stelte gezet op de vrijdagavond. Dat is zo'n leuk dansprogramma, klaar voor onder water zo'n beetje. Was ooit van een oud-programmaleider binnen CFM Zandvoort, genaamd Ron Mensen. Die had dat eh, programma ooit nog eens een keer uitgevonden ergens bij een andere lokale omroep. En eh, toen dachten die jongens, Edwin en Jeff, dat kunnen wij ook. En dat hebben ze toen eh, ook bij, bij ons hier bij CFM gedaan. Het was een illustre programma, dat kan ik je wel vertellen, want de... Zooi werd bijkans afgebroken. Goed, dat gaan wij nu doen, want straks hebben wij Binno. En we sluiten af met een hele mooie van deze dame Jerusa samen met Jan Kooijman. En het nummer dat heet Maybe We'll Still Got Time. Straks dus veel plezier met eh, Vader Veuggen in het eh, programma Peaceful Radio. En ik zeg tot volgende week. Dag. Something get it back Feels like there's something missing in the here got you in my head. These feelings I can't forget. You're in my heart, in my veins. Wish I could turn somehow.